In de peilingen staat Joe Biden ver achter op Donald Trump. Heeft ook te maken met het laatste debat tussen die twee... waar Biden nogal verward overkwam. Het campagneteam van Biden zegt zelf op X dat de berichten niet kloppen. Het water in Zeeland zit vol met haaien. Niet de megawitte haaien zoals in de film Jaws, maar de Schelde lijkt wel een ideale broedplaats voor de kleinere gladde haai. Om daar een beter beeld van te krijgen varen sportvissers steeds vaker met hun boot een rondje op het water. Ze vangen de haaien, geven ze een kleine tag en laten ze dan weer vrij. Verslaggever Mark Hamer ging mee op haaienjacht. We zijn eh, nog maar net stil gaan liggen en ik zie al een strak lijntje. Oh, heeft u hem al? we hebben al een haai, <laughs> Hij is verschrikkelijk sterk, die haai. <laughs> Ik zie al, deze is te lang om te meten, want we moeten het eh, onder een halve meter hebben. Niels Brevet van Sportvisserij Nederland. Dit, dit, dit willen jullie vandaag vangen. Zo snel te pakken, want we, gaan, we, leggen stil. We leggen de, boot, eh, de motor uit. Ja. En eh, we hebben te pakken. Heel veel mensen hebben geen idee, maar haaien horen thuis in Nederland. Ze zijn alleen gevoelig voor overbevissing. Dus ze waren ze decennia lang kwijt. En nu is Sportvisserij Nederland eh, dolgelukkig dat ze weer terugkomen. En we willen graag dat ze behouden blijven. En in de gemeente Diemen gaan ze gratis condooms uitdelen. De initiatiefnemers hopen dat er minder SOA's komen als mensen gratis een condoom kunnen krijgen. Want die SOA's zijn er de laatste jaren juist steeds meer. Er zijn al 13 jaar geen campagnes geweest, landelijke campagnes. En dat merk je, want in die tijd is het condoomgebruik gewoon gedaald, SOA's toegenomen. Eh, het belang van beschermd seks hebben, eh, ja, dat, dat, staat minder op het netvlies. Diemen is een van de eerste gemeenten die gratis condooms uitdeelt. Het weer dan nog, het is een zonnige avond en het blijft ook lekker lang warm. Morgen ook weer warm en zonnig en dan maximaal 29 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Nou, dat, eh, dan is dat... Ja, want ik denk als we Edison Road, Stranger in Paradise, T-Rex... die hebben hier ook allemaal in de volle sterkte lopen spelen. Dan kan ik Von V dan ook wel gaan vragen om hier te komen. Radical Design. En de band schijnt weer een optreden te doen moet je maar even checken. Ik geloof bij Rock Club The Cave. En dat eh, is in Amsterdam. Over grotten gesproken, eh, daar gaan we het niet over hebben. Dus uh, <laughs> nee, Uh, tenzij het Vulco Theater een grot is, maar dat nee, is niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, Dan zou ik die mensen daar erg tekort doen. Ja. ja ehm, want daar ben jij, ja, ben jij kind in huis. Dat, dat is één kant. maar de andere kant om eh, dingen dus te regelen... moet je dat helemaal zelf doen, eh, eh, heb ik me laten vertellen. Want jij was, en dat vertelde jij bij de eerdere uitzending... was jij werkzaam in de grafische sector. Ja. Maar je hebt toen al, zei je in die uitzending van januari... van nou, daar ga ik mee stoppen. Een van de voornemens die ik doe, is dat ik het allemaal do it yourself. Dus DIY en dan met een Y eh, er nog eens een keer achter. Eh, de vraag is, ja, we zijn een half jaar verder. Hoe bevalt dat? Het bevalt echt supergoed. Ja. Het was wel echt in januari was ik alles even kwijt. Dus dan hmm. in één keer je ritme. En anders dan heb je zo'n vast schema met maandag, dinsdag, woensdag naar kantoor. En dan tussendoor een beetje al die, al die optrainers doen en hmm. liedjes uitbrengen. En inderdaad, aan het einde van vorig jaar dacht ik echt... ja, ik zou zo graag een sabbatical willen van werk. En dat ik dan gewoon een jaar lang puur kan focussen op de muziek. En toen had ik het daar een beetje over met mensen om me heen. En iedereen zei, joh, maar waarom ga je dat niet gewoon doen, man? Hmm. Want het gaat wel hartstikke goed. En hmm. nou, een beetje natuurlijk ook eh, begroting eh, gemaakt. En kijken van, oké, wat hoeveel optredens moet ik er dan bij doen en zo. Want ja, er valt natuurlijk wel een deel inkomen weg. Hmm. Maar tot nu toe gaat, ja, ik mag echt niet klagen. Het gaat supergoed met alle optredens die ik heb. Ik kan me veel beter focussen op mijn muziek. Mhm. En het is nou niet meer stressen als ik een nieuwe single release heb. Dat ik dan, oh, oh, dan moet ik ook nog doen. Oh, ik moet ook nog die filmpjes maken. En nu heb ik daar gewoon echt de tijd voor. En kan ik er de tijd voor nemen ook. Ja. En eh, het, ja, het bevalt me echt supergoed. Ja, want een van die onderdelen, daar komt hij weer. Eh, in die <laughs> documentaire eh, vertel jij op een gegeven moment ook hoe je dat doet. En dat je daar best wel wat tijd ja, in kwijt bent om iets voor één nummer schijn je dus zes weken bezig eh, te zijn. Zeker, ja, ja dat klopt. Ja, Wat, wat komt er dan allemaal bij kijken om eh, dat eh, voor elkaar te krijgen? Nou, sowieso al dat je je liedje moet uploaden en moet pitchen. Dus als je hem op een gegeven moment geüpload hebt bij Spotify... dan kan je vaak, nou, een aantal dagen later kan je hem dan pitchen... in de hoop dat hij dan in een playlist komt. je gaat je artwork maken voor, voor de single, dus het plaatje wat erbij staat... Eh, je gaat content schieten, want je wil het promoten op alle socials... zoals TikTok en Instagram en Facebook en YouTube... Eh, dan dingen maken als een visualizer. Je gaat weken van tevoren ook al bezig met eh, ja, de, de, perspersonen die ik dan in de loop van de tijd heb verzameld. Die ga je op de hoogte stellen van hé, hey, er komt een nieuwe single aan. En nou, misschien inderdaad maak je nog een YouTube-video. Eh, en als het dan uit is, nou, dan begint het pas. Dan ga je je advertenties zet je aan. En mhm. ga je al die filmpjes de hele tijd posten. Zodat iedereen het leuk vindt en een liedje gaat luisteren. Dus er komt uiteindelijk echt... Eh, heel veel bij kijken. Ja, ja nou, ik merkte het eh, vanmorgen ook al. Van, ja, moet ik even een 20 seconden versie hebben... om even iets op de stories van Instagram te zetten. Ja. Dus dan, dan, merk je al van hoe belangrijk zoiets is. Um, waar zit eh, bij jou het eh, publiek? Op eh, welk specifiek social media kanaal zit het, zit het meeste? waar, waaraan kan je dat merken? Ja, nou, nu de laatste tijd sinds mijn nieuwe release... is er echt een hele nieuwe doelgroep bijgekomen. En dat is mm. dus vooral op Instagram en op TikTok. En dat zijn wel een beetje mensen zo tussen de... Nou, vanaf mijn leeftijd 25 tot een beetje zo de 35. Die groep is er in één keer heel erg bijgekomen. En ook nog wel andere leeftijden hoor. Maar dat kan ik heel erg merken dat dat op die eh, platformen zeg maar heel erg is. En voorheen was het juist het publiek wat heel erg naar mijn shows ook kwam kijken. Dat zat weer meer op Facebook. Dus dat waren toch weer een beetje de wat ja, iets, iets oudere publiek wel. Wat dan naar theatershows kwam en zo. Maar nu zie je dat dat toch in één keer weer verandert of ja. zo. Door... Eh, ja, we noemden het net al, het Vulco Theater. Eh, dat het je tweede huis is. Ja, <laughs> ik heb nog net niet de sleutel, nee. Ja, je hebt nog net niet de sleutel. Maar ehm, kijk, ehm, waar, waar sta jij het liefst? Theater of? Ja, theater. Ja? Ja. Waar, komt het daar ook beter tot zijn recht, eh, wat, wat jij maakt? Nou, ik, ik vind alle podia vind ik super leuk om te doen. Dus ook festivals en, en, dat soort dingen vind ik ook echt heel erg gaaf. Mhm. Maar ik denk ook van vroeger uit heeft het theater gewoon een speciaal plekje in mijn hart. Omdat inderdaad daar kan je de tijd nemen om te vertellen over je muziek en, mhm. en, en, je dromen en, en waarom je muziek maakt en waarover je muziek maakt. daar komt het gewoon inderdaad veel beter tot z'n recht. En mensen zitten en luisteren. En op een festival heb je toch vaker de neiging van... oké, ik moet wel even wat meer up-tempo nummers spelen... want anders vinden mensen het niet leuk. Tenminste, dat zit altijd in mijn hoofd dan. Ja. Eh, dus, dus theater is echt wel iets magisch. Ja. Ehm, we gaan eh, eh, straks natuurlijk nog meer van je maar ik moet natuurlijk ook even het lijstje in de gaten houden. Dus dat één. En dat is een lijstje van een aantal nummers die de afgelopen weken zijn uitgekomen. Bijvoorbeeld van deze band. En ze komen uit Haarlem. Paap met een B. Niet eh, met een P eh, zoals eh, dat hier in dit dorp waar dit programma gemaakt wordt. Maar dit is gewoon Paap met een B. En het nummer wat je hoort heet Get It Off. time to pass it on Get it on, get it on, my friend Let me live a little closer to the edge Get it on, get it on, my friend Back it up and never come back Get it on, get it on, my friend Let me live a little closer to the edge Get it on, get it on, my friend Back it up and never come back need this time alone. You really have to go. I'm in the danger zone. You need to leave me on my own. I need this time alone. You really have to go. I'm in the danger zone. You need to leave me on my own. I need this time alone. You really have to go. I'm in the danger zone. You need to leave me on my own. I need this time alone. You really have to go. I'm in the danger zone I need to get nog steeds. Het leven wacht, maar het voelt alsof ik uitsta. Ben ik bij jou is het oké, maar zal dat weer veranderen wanneer ik straks naar huis ga? Er zijn honderdduizend vragen en ik snap het niet. De dingen die ik denk, nee, ik dacht ze niet. Waarom zit ik elke dag zo stak in dat verdriet? Ik moest huilen, schreeuwde papa, ik begrijp het niet. Hij zat naast me, ik zag tranen in zijn ogen. Toch was hij degene die de tranen voor mij droogde. Hij vertelde me hoe ik het moest gaan zien. Je kan je arm breken, maar je hoofd, ik kan dat ook soms. En nee, er is niks waar niet van afkomt. Ik verlang naar het moment dat weer die lach komt. Dus weet, deze pijn is maar voor even. Blijf bewegen, alles zal genezen. Droog je tranen, show die lach op je gezicht. Stap uit je hoofd nu, je wordt veel te veel gemist je wist hoe mooi het kan zijn zonder die stress en zonder die pijn. Dus droog je tranen, ah, droog je tranen voor mij. Te veel dingen die ik niet loslaat, gedachten achtervolgen me wanneer ik straks alleen slaap. Waarom denk je dat ik alleen zijn vermijd? Ik zoek liefde bij een vreemde, achteraf krijg ik spijt. Achteraf weet ik wat beter is voor mij. Damn, ik moet echt leren om alleen te kunnen zijn. Ik kan niet vluchten, daarvan voel ik me nooit vrij. Kan niet vergeten, want de angst die blijft bij mij. En nu zit ik voor altijd vast in dit. Blijft het altijd donker of schijnt er soms nog licht? Ik leef en ik bewonder, soms gaat het even mis. Maar blijf altijd onthouden dat dit het leven is. Ook al voel je je kut en ook al draag je de pijn. De pijn die heb je nodig om weer sterker te zijn. Stap uit je hoofd, zet die gedachten weer opzij. Je bent de enige, de enige ben jij. Droog je tranen. Zo die lach op jouw gezicht. Stap uit je hoofd nu. Je wordt veel te veel gemist. Oh, als je wist hoe mooi het kan zijn. Zonder die stress en zonder die pijn. Dus droog je tranen. Ah, droog je tranen voor mij. En je wil zoveel doen voor haar. En altijd te zijn voor haar. Juist nu. En je doet dat ook. Maar veel voelt soms ook als weinig. Maar blijf vasthouden. Praten. Tegen je aandrukken. Zeggen dat het goed komt. Nee, weten dat het goed komt. Want dat weet ik echt zeker. Jit was dit met Droog Tranen. Ehm, die single die is ook alweer een tijdje uit alweer. En daarvoor hoorden we de heren van PAAB. En uh, die band die komt uit Haarlem. Funk is eigenlijk het, een beetje de hoofdmoot. Get It On heet eh, het nummer en dat komt van de EP Dirty Work. Dan eh, toegekomen aan een band die een tijdje terug al bij ons in de uitzending heeft eh, gezeten... als het gaat om het vertellen over het nieuwe materiaal wat ze aan het maken zijn. Want er komt echt nieuw materiaal aan. Na de zomer gaan ze dat min of meer presenteren. En wij waren al gelukkig in de omstandigheid dat we die single al meteen een beetje konden laten horen... En dan heb ik het over de band Meadow Lake. En dat nummer dat heet America. wat wij eh, buiten de uitzending eh, doen, Marcus van Dam en ik, eh, dat is een soort werkbespreking. Van, want ja, op een gegeven moment is het zo van, staat dat knopje wel goed? Ja Marcus, dat staat dan goed. En als ik dat niet doe, dan komt hij met een endhout uh, binnenzetten. En dan, ja, dan <laughs> gaan er raken klappen vallen. Dus, dus ik weet wel wanneer ik daarmee op moet houden. Meadow Lake, dus ze kwam uit Groningen. America is, is het, nummer wat je net hebt kunnen horen. Bovendien komen ze ehm, na de zomer komen ze op gang. Want dan gaan ze dus optredens doen om het nieuwe materiaal... waaronder deze single dus, die eerder deze zomer is uitgebracht... aan de man te brengen, of aan de mensen. Je moet een beetje neutraal zijn. Ehm, we gaan luisteren weer naar Melanie Ryan, want die is vandaag te gast en het uh, volgende nummer in dit tweede blokje uh, is Simple Life.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 Grandma said, Slow down, it's fine. But if I can't keep up, I'll fall behind. And the clock keeps ticking on and on and on and on. This train I'm on, it keeps rolling on. This way of living drives me crazy. The same destructive pace, why do we keep breaking things and leave a trace wherever we go? We've made this life impossible. Can I go back? back to the simple life. A thousand choices every day. So overwhelmed, don't know what to say. Am I the only one who feels like that? Well, I'll just take my coffee black clock keeps ticking on and on and on and on. This train I'm on, it keeps rolling. life impossible. Can I go back? iedereen zit naar mij te kijken van wanneer gaat die gozer nou klappen. Ja, <laughs> dat, is, eh, nou ja, goed. Eh, dat was Simple Life. Natuurlijk mag die eh, single, die niet zo lang geleden is uitgebracht, Little Wins, ontbreken. En dat is het nummer waar we nu naar gaan luisteren. Alleen val ik hier nu wel een beetje door de mand, want ik Hoezo? Dat is eigenlijk niet echt fluiten. Ja, oh, nou, we, we, gaan, we gaan het meemaken. da, da, da, da, da, da, da, da da da da da It's raining so hard, I feel bad for the clouds. Wanna keep my spirits up, so keep my curtains down. we lose hope, worrying about the news. So choose to focus on what's going right. Tiny victories in my life. I got up at a quarter to nine, and I don't wanna brag about it, but I even made my bed this time if someone told me to see better better boy, oh, I doubt doubted and the shower's never been so clean. On a day like this, I dream to the little ways. All of my friends share their worries online about how everyone's at war and the whole wide world's on fire. And it sounds strange, but there are things that I just can't change. my age, so I focus on what's going right. I got up at it quarter and I don't wanna brag about it, but I even made my bed this time. If someone told me to see a better boy, you I doubt it. And wish never been so clean. On a day like this, I dream to remembering to call my mom, staying up but not too long, taking my bed for staying all day on the couch, never feeling guilty about wasting time just for the sake of it. Cause I got up at a quarter to nine, and I don't wanna brag about it, but I even made my bed this time. Oh, and if someone told me to see. On a day like this, I dream. On a day like this, I dream to the little wind. En eh, nu zitten er nogal wat, eh, wat mensen in de studio. En dan eh, klinkt dat applaus toch iets fijner in dat opzicht. Ehm, we gaan de spanning een beetje langzaam opbouwen. Want ik weet dat er ergens in Zandvoort mensen zitten luisteren. Wanneer komt die single van Wendy Moore? Ik ga je nu alvast verklappen. Die komt na deze single. Ook van iemand die hier in Zandvoort woont. En dat is Ruud Houweling. En dat nummer dat heet Feeling Alright. Here I'm sitting in the shade with nothing to hold on to. The warm breeze whistling in the wires, remembering towns I passed through. Back when the distant music played and dreams were gonna come true for all that has transpired. Before I pay my dues, I've got no place to be, and I'm not making any plans. It's been a long time. veins. Signs not speaking like they used to. Free from the pool of past desires, I watch the shadows of the clouds move in a lazy stillness that contains every summer of a life. every geef even één tagline wat eh, betreft deze nieuwe single van Wendy Moore. En dat heeft eh, de onweerstaanbare aantrekkingskracht als er een klik is. En daar gaat deze single over. Hoekt, eh, de nieuwe single van Wendy Moore. Wij mogen hem weer als een van de eerste draaien. Dat leverde dan weer een leuk gesprekstof op op een gegeven moment. Leuk hè, zo'n primeur. Ja, <laughs> dat vinden wij heel erg leuk. Er komt er trouwens nog één straks. En die is ook min of meer gerelateerd aan dezezelfde Wendy Moore. Want eh, de dame in kwestie die eh, daar ook een nieuwe single uitbrengt... die heet Singa. En daar heeft Wendy Moore iets mee te maken. Maar dat ga ik eh, volgende week aan, aan Singa vragen. Want achter Singa schuilt Eva van Leeuwen. En dan is er een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf weer hier in Alternative FM. Dus dan weet je dat ook weer. Dan draaien we alleen maar Noord-Hollandse releases. Zover is het nog niet. Want eh, na dit nummer gaan we nog even praten met uh, Melanie Ryan. Maar eerst Isha. Dat is een, eh, een vrouwelijke producer. Die werkt met ook Engelse mensen. En daar is de, deze nieuwe single... of eigenlijk de single die ze vorige week heeft uitgebracht... geen uitzondering op met Max Rapt. en het nummer dat heet Something New. minder dan 40 jaar geleden was ik eh, op een gegeven moment eh, een beetje eh, ja, terechtgekomen in het radiowereldje. Wat deden we dan? En dan gingen we ergens op een zolderkamer. Vandaar ook het woord zolderkamerartiest. Ja, moet je die aan mij vragen. Maar dat is ooit eh, nog eens eh, door een perschef van het eh, circuit uitgesproken. een voormalig perschef. zijn we op een zolderkamertje begonnen. En dan deden we een beetje heel veel met R&B. En dat, dat zit er toch een beetje ingebakken. Hoewel dit dan ook wel een beetje een funky en soul vibe heeft. de vrouwelijke producer Isha, zij is 23, 24 jaar. Uh, en dan kijk ik ook even mijn gasten eh, vandaag aan. Eh, want eh, dat is volgens mij bijna het jaar 99. Scheelt niet veel, hè? Bijna, ja. <laughs> maar goed, zij ja, werkt met ook Engelse mensen. En Max Red is daar geen uitzondering op. Something New. en je hoort het ook wel duidelijk terug. daarvoor hadden we dus Wendy Moore met Hoekt dan weer even naar jou. Want ik zei al, 99. En ik eh, maakte daar ook al een eh, toespeling op. The Girl from 99. Maar dat zat, eh, zit ook als een soort rode draad ook in jouw documentaire. Daar kom jij elke keer op terug. Ja. Wat, wat, is, wat is dan ja, het, het, het, piketpaaltje of hoe je het maar noemen wilt. Maar, is dat de basis? Waar het, waar het eigenlijk allemaal... Want het is jouw geboortejaar. Dat klopt, ja. en het, het, liedje specifiek Girl from 99 gaat heel erg over dat het een herinnering... of ja, gewoon echt een reminder voor mezelf is... dat ik nooit dat meisje uit 1999 vergeet. Ah. Dus dat lied gaat heel erg over waar ik vandaan kom en mijn gezin... en uh, of de familie en, mhm. en waar ik ben opgegroeid. En, eh, en het is ook een beetje geïnspireerd op de quote van Dolly Parton... Ehm, eh, find out who you are and do it on purpose. Ja. En daar geloof ik ook heel erg in. Als je altijd dat herinnert eh, waar je vandaan komt, dan kan je gewoon een hele hoop aan. En daardoor is het ook een beetje de rode draad geworden van de docu. Ja, eh, want je zegt het ook in die documentaire over de Dolly Parton. Dat eh, als, ja, dat, heeft, dat is een, een zegen als je zo kan blijven zoals je bent in dat opzicht. Ja, ja, zeker. Hoe doe je dat dan? of gaat het vanzelf? Ehm, ik denk dat dat hem ook heel erg zit in de mensen die je om je heen hebt. Mhm. Want als je mensen hebt die echt altijd eerlijk naar jou blijven... en het ook gewoon zeggen als het echt even helemaal niet goed was... Mhm. daardoor blijf je ook gewoon dicht bij jezelf... en blijf je ook aan jezelf werken. En ik denk dat het ook, zeker als je op een gegeven moment groter bent... als artiest is het best wel moeilijk als iedereen... al je fans vinden je natuurlijk fantastisch... En dan is het wel fijn als je nog mensen om je heen hebt... die ook gewoon zeggen van... hé hey Mel, dat deed je echt even niet zo... Eh, dat ging even niet zo lekker. Of eh, dat zou ik anders doen de volgende keer. En daardoor blijf je wel een soort van aan jezelf werken. En, eh, ja, en uiteindelijk is het ook gewoon herinneren waar je vandaan komt. En ook, vind ik een hele belangrijke... niet de mensen van het eerste uur vergeten. Dus de mensen die aan het begin stonden... die toen in jou hebben geloofd en toen jou hebben geholpen die moet je ook nooit vergeten. Ja, nou, dat, dat is, dat, daar kan ik, eh, over ervaring kan ik daar wel over meepraten. Want eh, er, er, zitten hier eh, die ook regelmatig terugkomen... waar we van eerste uur uit eigenlijk al meteen uh, erbovenop zaten in dat opzicht. Dus ja, dat herken ik zelf mm. dan ook wel. Ehm, maar goed, het is, je, had het ook nog in die documentaire op een gegeven moment over van van ja, eh, van, van dat, dat je dan als je iets zou doen wat weer buiten jezelf eh, eh, zit, dat, dat niet goed aanvoelde. Dan had je het ook min of meer ergens over. Ik weet niet meer in welke afleveringen dat vier of vijf, dat weet ik, dat ben ik het even, even kwijt mee. Maar daarin dat, niks forceren. Je moet altijd, je, je wil eigenlijk, al, dat zei je ook, van ik wil altijd toch een beetje heel dicht bij mezelf blijven en mezelf blijven zijn in dat opzicht. Ja, ja, dat is voor mij ook gewoon... Daar word ik ook het meest gelukkig van. En ik zou hm. ook niet graag dingen doen omdat ze dan populair zijn. Of dat ik een beetje in een soort van hokje gestopt word. Nu klinkt heel cryptisch, maar hm. dat ik inderdaad iets moet gaan doen... waar ik eigenlijk helemaal niet blij van word. Dan doe ik liever gewoon de dingen die echt bij mij passen. Eh, en, en, en, dan maar, het is hetzelfde als bijvoorbeeld een beetje met die country pop muziek. Hm. Het is eigenlijk gewoon redelijk pop met gewoon wat country instrumenten. Ehm, maar dat is gewoon nog niet mega groot hier in Nederland. En dat is een keuze. Dat is gewoon een langere weg. Dat moet een beetje marineren. Daar, daar moet je mee bouwen. En als ik misschien uh, Nederlandstalig gemaakt had of zo. Misschien was het dan... En dat, dat weet je natuurlijk nooit zeker. Maar misschien was het dan sneller gegaan. Of misschien was mijn, werden mijn liedjes dan nu wel eh, bij eh, de nationale radio gedraaid. Of, of wat dan ook. Ehm, maar ik kies liever voor de langere weg. Omdat ik daar in ieder geval gewoon heel gelukkig van word. Ja, want ik weet ook eh, bij de vorige keer had jij een nummer gespeeld achterom. <laughs> Oh, ja. dat weet ik nog. Dus, eh, dus, ja, dat, eh, was een Nederlandstalig uh, nummer. Ja, ja maar is dat nu een... want dan hebben we het ook even over de taal waarin jij schrijft. Mhm. Ja, ehm, gaat dat gemakkelijk af? Is dat, dat Engels dan toch... Past dat dan beter bij, bij de muziek die je maakt? Eh, ik moet zeggen dat ik wel sneller in Engelse mode schiet... als ik echt eh, een beetje de country liedjes ga schrijven. Omdat dan toch vaak de verwoording ervan vind ik dan net even wat mooier dan in het Nederlands. Ja. Maar nooit meer in het Nederlands schrijven, dat sluit ik ook niet uit. Want eh, ik vind het ook echt af en toe wel leuk om gewoon in het Nederlands te schrijven... en te kijken wat daaruit komt. Dus mm. die twee talen blijven altijd wel een beetje onderdeel van me. Alleen is denk ik dan het, de Engelstalige kant, dat, dat neemt dan een beetje de overhand. Mhm. Om het ook wel duidelijk richting te geven. Maar hier en daar is een keer een liedje in het Nederlands, als single uitbrengen. Dat eh, kan natuurlijk altijd. Ja, eh, Where the Journey Begins. Dat is eh, de documentaire die terug te vinden is op YouTube. -huh. Eh, blijft het bij deze acht delen of komt er nog eh, misschien, je weet het nooit. Eh? Ja, ja dat, dat is een verrassing. Dat, ah. wie weet, ja, het staan nu zeven afleveringen, maar wie weet komt er nog een komt er nog een, weet het niet, je weet Zoiets niet. als de serie Clem, die hebben dan op een gegeven moment drie series gehad en dan was op een gegeven moment toch nog was er een een of andere script wat uh, dachten, nou dan kunnen we nog een <laughs> bioscoopfilm van maken. nou, zoiets. Ja, wie weet. Zeg nooit nooit. Je weet het nooit. Nee, oké. dus <laughs> Ehm, de komende tijd, wat eh, staat er op stapel? Nou, de popronde, dat heb ja. je al min of meer aangegaan. Eh, maar wat, eh, wat kunnen we nog meer van jou gaan verwachten? nou ja, we hadden het natuurlijk over het Vulkentheater. Daar heb ik dit jaar dan nog twee shows staan. En eentje daarvan is dan een Melanie Friends show. Want in het Vulkentheater heb ik een eigen voorstelling. Dat mhm. heet Melanie Friends. En daarbij nodig ik iedere keer een andere gastartiest uit. En dan maken we samen een voorstelling met koffers en eigen werk. En liedjes samen, liedjes solo. Mhm. En de speciale kersteditie wordt dit jaar met The Wink. En zij zijn echt een beetje een rock and roll rockabilly band. Mhm. Dus dat wordt echt een beetje een rock and roll Christmas. Dus dat wordt heel leuk. En daarnaast is september nog een, eh, een nieuw soort format. Dat heet eh, Country is Cool Again. Waarin ik eh, eigenlijk een beetje mensen meeneem van de oude country tot nu en laat zien hoe, eh, hoe tof dat genre eigenlijk is. Dus dat zat op de planning. En voor de rest gewoon, ja, ik heb nog best wel veel optredens eh, eh, staan qua festivaletjes. Hoppa Festival, Foodtruck Festivals. En wellicht een nieuwe single. Nou. maar dat... Eh, <laughs> we gaan het zien in ieder geval. <laughs> Dank voor eh, dat je geweest eh, weer was. En jullie bedankt allemaal voor de uitnodiging. Dankjewel. we gaan iemand draaien die ook daarin gezeten heeft bij, bij Melanie en Friends. Hier is Sven Ros. A guy celebrating temperature records in To me it's misplaced. Cause nothing is as bittersweet as summer holidays. Oh, I suggest a change in June. September. There's plenty of places you can go for taking photos of the tragedy we know. Just watch out that your camera doesn't melt on the road. And I don't mean to be sour, but the media have a responsibility to the crowd to use the good side of fire. weer in die tijdmachine van eh, jaren terug. Toen ik zelf een soort etenpiraat eh, was. Daar doet dit mij wel een beetje aan denken. Het is eh, de single, de nieuwe single van Singa. Die komt volgende week spelen in een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Dat zeggende gaan we zo een beetje langzamerhand afsluiten. want dit is trouwens die single die komt morgen uit van, van Singa. Eh, de afsluiting is ook heel bijzonder. Want vorig jaar in oktober kwam hij met een complete band... om zijn album integraal te spelen in de Piers in Volendam. En dat doet hij min of meer nu ook. Maar nu op een eh, plek in Spanje... waar allerlei Hemingway-mensen bij elkaar zijn gekomen. En als je bij P.E.M. Bond de naam Hemingway eh, zegt... ja, dan veert hij dus heel duidelijk op. Want hij is, zoals hij zelf zegt, nogal erg hij heeft een ongezonde obsessie voor deze man.